Yeah? Yeah. Right, right. Ah! Dus er zit één been bijtrekken, Eén been bijtrekken. Ik ga even dat flesje in mijn jaszak stoppen. Ja, ik ook. Nu zitten we even op het kastje. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, weer een Ja, het is heel moe vandaag. Heel veel geslapen. Ja, het gaat worden wel langzaam. cirkeltje. Eén cirkel. Eentje plek in de cirkel. pakken we eens door. Blijven we zingen, doe eens. Samen. dat nou zo blijven zingen. Gewoon blijven gaan. Okay, so I'm gonna do this partly in Dutch and partly in English because I don't wanna I don't wanna lose you. I wanna make sure that you get what we're what we're doing right here. Beetje in het Nederlands, beetje in het Engels. Kan best. Bissel op Deutsch, ne? <laughs> Chinesisches kann ich ja nicht. <laughs> Entschuldige. <laughs> okay. Het lijkt mij echt heel fijn dat als we zo'n liedje maken, dat we hem echt samen doen. Het was zo mooi net. En dan brengen we gewoon die toon terug en dan gaan we hem gewoon zingen. dan zing ik wel met jullie mee. En dan gebruik ik wel wat jullie zeggen en wat jullie delen. En misschien, want ik kan jullie van zo ver waarschijnlijk niet horen. Tenminste, ik kan jullie niet. Ja, precies, jou wel. Dat gaat heel lekker. <laughs> maar misschien als je een woord wilt delen, een intentie wil delen om deze plek te openen, om dit moment te openen, om ook deze loop te openen en om eigenlijk die transitie te lopen en te openen en woorden te geven, kan je het gewoon tegen me komen zeggen. Kom je gewoon hier naar mij toe of naar Giel toe en dan schrijven we het op of zo, doen we dat? We zetten het ergens in en dan zing ik met je woorden zing ik het liedje. Zodat het niet van mij naar jullie is, maar van ons naar ons. Is dat een plan? Oké, dan kan je gewoon komen en dat is goed. En het, eh, als het een beetje spannend is, dan moet je altijd maar denken... zij heeft het vast lastiger met die microfoon om er wat van te bakken. Dus, eh, en dat is ook zo. So dus if you got any words, oog of Deutsch... <laughs> Dankbaar. Kom maar hoor. Klavertje hier. De holle weide. Connectie. Het midden open. plek waar heel veel geboren mag worden, mag groeien en gevierd zal worden. En veel gelachen. Een vulkaan van liefde. Orgasmus. <laughs> Lekker schatje. Ik dat ook alweer? Is dat ook alweer? Van hier naar daar. Van daar naar hier. Je bent op de aarde, dus je bent van waarde. things. Oh, baby. Deeply rooted. New sisters. Yeah. De paarse wortels in de aarde. Waar een wilg is, is een weg. <laughs> Ze zijn allemaal zo goed. Oeh, cosmic Conception. Paradise for real, honey. Geestelijk groei geestelijk. Veranderd verandert. En doe het. Nou, vooruit dan maar. Zullen we die, zullen we die samen weer terugbrengen? Die eh, mooie tonen. Zullen we die tonen weer terugbrengen? Mm. door hoor. Dankbaar, dankbaar voor het hier zijn. Dankbaar voor het klavertje hier. Zoveel geluk, het kan niet stuk Wolken, wolken, zo vol van regen, die vallen gaat en overvloed uiteindelijk. En het blauw komt er doorheen en de holle weiden. Voelen wij hoe wij tezamen, tezamen alle liefde verspreiden. Tussen connectie en connection. Grateful for being here again. Grateful for making us understand. Yeah, yeah, yeah. Oh, oh hollow meadows we find to bring the connection open wide. Ah, mm. yeah, yeah, yeah, yeah. Zingen jullie nog met me mee? yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. We're gonna sing it out loud. Yeah. Cause we've got love. Het midden open, hier geboren. Een plek waar geboren, groeien en gevierd zal worden. Allemaal zo te samen eindelijk nogmaals beamen. Vijftig jaren daar nog een keer uitgegraven, nooit begraven. De werkelijke staat van hoe het ons dan echt vergaat. Het is hier, in een vulkaan van liefde en plezier. <gasps> Orgasmo. Sollen wir haben, dann sollen wir ihn ja eigentlich auch nicht fragen. Das soll man eigentlich nur haben, haben, so viel haben und besser zusammen. Ne? Vielleicht mit allen zusammen. Ein Orgasmus, also kann ja machen. Ne? Es gibt ja hier nur Möglichkeiten, sich zu verbleiben. Also. Dus van hier naar daar, van hier naar daar. Met zoveel, zoveel gestaar naar de andere kant. Want over zee en over land zoveel gevonden. Er was zoveel gevonden, maar wat was er dan van hier naar daar? Wat er daar niet naar hier kon zijn en is het dan samen zo makkelijk, zo fijn. Wist je al, je bent dus hier op aarde, dus je bent van al die waarden. And there is the peace in the understanding that there's very little oh that we need. It's not as demanding as we often think it to be. Liberation is watching the birds fly free and knowing that it's us and trusting a circle just like that. Deeply rooted, we are right here. Did you know that? When we find new sisters, yeah, then we remember. It's so subtle and so earth shaking. It's like earthquake and realizations that we've never been apart. It's a connection from the heart. And de paarse wortels in de aarde spreken tot ons en zeggen: We komen boven in bloemen die je nog nooit gezien hebt. Die bloemen, dat zijn wij zelf. En weet je dan ook, er is niets verloren. Een nieuwe tijd is weer geboren. Wist je wel waar een wilg is, is een weg. Wist je dat wel? And there is the cosmic conception there, the cosmic conception of a new era. Oh, paradise for real. Oh, if you were ever scared that we would lose it, we would always go back to what we feel, and it's right there. Oh, mm. yeah, yeah, yeah. yeah, where's the mmm? Mm. Where is the mmm? Mm. orgasmus. Mm-hmm. Dus kom nou maar hier, lijf feestelijk groei geestelijk. Met elkaar in de cirkel nog een keer, doen we het nog eens weer. Planten het koolzaad, tot de doornaal tot groei gaat komen. Hoe, heel zee, heel zee. Eu sé, todo cambio, por siempre, mas eu también sé que estamos aqui juntitos. Ja, alles verandert, dat zien we gebeuren. We zien het daar draaien, we zien alle kleuren. En soms lijkt het grijs, maar dan is er de prijs. Wat een hart, van een hart wat zich uit. Laat het naar buiten, oh. En dan zeg ik als we hier nu toch zijn. Waarom dan niet? Waarom dan niet? Just do it. En als we hier dan toch zijn, nog een keer die tonen kunnen we nog één keer terugbrengen. Allemaal samen met mm, en ah, ah, oh, doe maar gewoon. Just do it. Just do it, just do it, just do it, do it, just do it, just do it, do it, just do it, just do it, do it, do it, And That's what we must do. So we've been doing this for oh so long. Yeah. Just remembering that it's right here where we belong and here with my brother Gillian. Yeah. Playing the keys and free of fear, just chilling, chilling. Improvising, vibing, and bringing it to you. It's the mmm and the ooh and the mmm orgasms. Ooh. that's just fijn? samen is echt beter. Zo grappig hoe verlegen we soms zijn. En als je dan alle stemmen samen hoort, dan wordt het saamhorigheid. <laughs> zo mooi. Zo fijn om hier allemaal samen te kunnen zijn. Ik heb geen idee wat er nu gaat gebeuren, maar misschien moeten we wel gewoon even zijn, toch? We have, We have, We're going, going, We have, We have, Dong. world. You don't have to be afraid, my love. You can just be yourself. Yeah, show yourself to the world, my love. Show yourself. You can do it right now. Yeah, show yourself. You don't have to be afraid. Show yourself. Let your love light shine. Yeah. Oh, you're so fucking beautiful. You're just amazing. You're the best thing I've ever seen. Oh, yeah. Take, take this chance. Take, take romance. Get in and let your love light shine. Come on, baby. You could be mine. Oh, shine, shine shine. sunshine. Heb je geen andere bij? Oh yeah, take it a little bit, take it a little bit, take it a little bit. Infinito minus color. nog Hey De wijze woorden, openen en sluiten. Maar ook inderdaad de diepe buiging, dat is zo mooi gezegd. En voor iedereen die er nu niet is, een eindje nou, Orgasmus. Orgasmus! Orgasmus! ¡Casos! ¡Oh! Ja, maar... ja. Wunderbar. Sehr schön. Otter begon het al eerder. Wat heb ik gegeten? Ik heb geen gevoel in mijn tenen. Dat weet niet, verder geen pijn. Alles oké. Mijn tenen zijn dood en dat niet alleen mijn voeten. Mijn arme voeten. Hallo, hallo, hallo. Tjuk, tjuk, tjuk, tjuk. Tjuk, tjuk, Ik blijf gewoon doorpraten totdat hij zegt dat ik moet stoppen. Oh, ja Radio Ruig doen? Wakadoo. Heel veel Ik was even vergeten dat Karin Kleinstarigheid er is en dat we dus de hele tijd dat commentaar krijgen. dat zouden we doen. Dat is leuk. Jongens, wij beginnen. Wij zijn Wick Bambix en uh, The Answer is Blowing in the Wind. All the day to make me halfway. Then put your left foot in and right foot out. Shake that bleakness, shake it all about. What if I don't want to? Cannot hit reset. What if I don't wanna go dancing with the dead? I got strong. by the dies. There ain't much left. This achy, breaky heart, and dancing won't help me make a new start. You're still here. discussing. There's so much work to do. So I said he your left foot in and your right foot out. Shake that bleakness, shake it all about. Dank u wel. voor uitreiking van de Ruigoord trofee van de tongen eh, op Ruigoord 2025. geloof ik, ja. Iets omhoog. Iets hoog ja, zo, zo, zo. Hoor hem in ieder geval. Yeah. nossa. when I was young. Sorry. Who wants the guitar? Everybody. number one wants to meet you. Shoo-hoo-doo, ah, ah. Okay, Good. I I think you are fantastic. Applause. Thank you, thank you, thank you. I'm a little bit under the weather, to be honest, but I'm doing all right. Um, you are doing a great job. Uh, has everybody got themselves in sure. monitor? I think so. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. Right, so what we're going to do is we're going to play a song and then oh, Yeah. you're going to tell me my own song if you want something out of your monitor or you want something in there, okay? Could we have got our voice on all the Yeah, my voice still all needs, the monitors. My voice needs to be very loud because it's about the lyrics so that they can all understand my lyrics. you know? So please don't think eh, it should not be loud. And it should also be very nice met galm melee, weet je, want anders is het niet om aan te horen, nee hoor. Dus dat, uh, ja. La la la la la. La la la la la. And everybody now has guitar. You all hear guitar. You, do you hear me? Hallo, hallo, hallo. That's the most important. Zal ik deze even aanhouden, jongens? Vinden jullie? Ja, oké. Okay. Ziet er dan niet uit op de foto of wel? Let me check one more time your accordion guitar, because you're the, you're the boss here. Yes, uh, eh, yeah. more of myself on the monitor, because otherwise I get lost. Can I have a little bit more accordion? Uh, mostly myself, because I'm the, you know, they have to follow me. So if I cannot hear myself, it's gonna be a mess. Do I hear it? Do as loud as you can, please. Hey. I think that's great. Awesome. I think we're ready to make some uh, music. Yes, I think, um, yeah, uh, but we need uh, to do some official things first. What's official? shall we do first this one song? Let's do this song first, and then we do an, the uh, official thing. Okay, Diana? We doen één nummer en dan gaan we even wat serieuze dingen doen. Zoals het kunst van mijn vader onder de aandacht brengen. En Ilona, hoe gaan we dat nou doen met jou? Ik kom aanwaaien. Ja, je komt toch aanwaaien. Oké, we gaan één nummer doen. Het heet Kom hier, dan maken we plezier. Ja! Ooit geschreven voor een man die helaas en niet meer is, want die was zo somber. Vandaar dit nummer. Ja. zit hier vol verlangen, ik barst bijna uit elkaar als ik denk aan je rust en je rode haren. Je zegt je bent niet blij en zo kijk je ook niet, maar ik hou van je moed en ik ken je verdriet. Kom hier. en oh, die doen pijn. Maar zo onbeholpen kan ik ook zijn. Kom hier. Dan maken we plezier. Iets met frequenties op één lijn. Oh, zoiets zal het zeker wel zijn. Iets met een gemeenschappelijke ziel is dat de reden dat ik voor je viel? Kom hier. Ja, nou ja, zouden. Ja, nou, dit is dus natuurlijk vanmiddag wordt de 21ste ruimtetrofee uitgereikt. De eerste keer die hem kreeg was Simon Vinkenhoog. De laatste keer was vorig jaar, dat was Hedy Jacona. En daartussen zijn er natuurlijk altijd andere dichters geweest. Hans Verhagen, Jean-Pierre Ravi, eh, Jan Kaal, nou, en ook troubadours. Zoals uh, Armand. Armand, Despé. Despiet, geloof ik. Ja, Despiet. Uh, eh, die ook dus af en toe, eigenlijk eh, eh, zoals nu Kato is nu de 21ste. En zij, ja, ja, ja, ja, Zij, zij, zij is ook, zie je meer als een troubadour. Maar eigenlijk wil ik eerst nog even iets heel anders zeggen. Vanochtend werd ik wakker rond vier uur, zo'n beetje half slaap. dat je eigenlijk zo tussen droom en daad, of tussen droom en wakker worden in. Eh, droom, kwam, verscheen Hans Plomp, die vorig jaar nog wel hier was, om de Rago Trofee samen met mij uit te reiken. En ik zei tegen Hans, Hans, je bent er niet meer bij vandaag. Hij zei tegen mij, nee, ik ben er wel bij. Ik ben er wel bij, dat is ook wel typisch Hans. En eigenlijk voel ik de sfeer van Hans Plomp nog steeds. Al is hij er niet meer bij, hij is er wel bij. Dat weet ik zeker. Ja, echt, ja, ja Hans, hè? En eh, nou, de geest waait ook, nee, de wind waait bedoel ik ook heel erg vandaag. Ik hoop dat dat niet vervelend is voor jullie kunnen jullie dat allemaal aan? Nou ja, je hoort door de muziek van Katoen wel warm. Eh, ik, ik, moet ook iets over Katoen zeggen natuurlijk. Eh, als je, als je leerde kennen, of ik heb hem nooit eigenlijk heel goed bekend, Maar ik zag haar voor het eerst eigenlijk hier in Ruigoord optreden. En ja, ik vond het wel goed. later ik vond het eigenlijk wel leuk. En ze had ook hele leuke teksten. En ik dacht, hé, hey, het zou misschien wel over een paar jaar de toekomstige ruittrofeehouder kunnen worden. En eindelijk is het dan zover. Zij komt, uh, ik vind het ook wel leuk even, ik geloof Cato, eh, ik geloof je hele familie, je kinderen zijn er. Is je moeder ook hier? Ja, daar. Waar? Oké, okay. Oh, ben jij het? Wat helemaal uit Brabant overgekomen. En de moeder van Cato is dol op carnaval, las ik. En daar, vandaar denk ik ook die link met de muziek van Cato. hè? Gaat ze gedicht voordragen ook nog? Kijk, mijn moeder is gekomen met... Wat, mag ik dat even tussendoor ook wat zeggen of niet, Yvonne? Ja! Want ehm, mijn vader die is, eh, kunst, eh, die is overleden zeven jaar geleden en ik mocht iemand voordragen. En toen dacht ik eerst van, nou, dan, eh, dan had Mattie bedacht. Dat vond ik wel een goed idee. Draag je vader voor. dat ik, oh ja, leuk. Dan gaan we beelden hier van hem zetten. Hij heeft hele grote houten sculpturen gemaakt van drie meter hoog. Maar dat was toch een beetje een te groot plan. Maar mijn moeder heeft een boek voor hem gemaakt, oh. zeven jaar geleden. Al een heel mooi boek. En ehm, dat, wil ik, dat boek wil ik graag eh, overhandigen aan Masha en alle... Kom maar even, Masha. Nee, ik ben niet bij het dankwoord bezig, maar ik, ik zeg het gewoon. Ik heb bedacht dat ik het oh, spontaan allemaal een beetje ga eh, zeggen, want een beetje chaos. Ik dacht dat dus, het gedicht eh, zo Want dit boek wil ik dan geven aan... Uh, mag jij zo weer wat zeggen, ja? Aan uh, En Giel, die is daar. Ik weet niet of dat nu al mag. Giel is de vader van mijn kinderen. Nou ja, stel ze allemaal weer. We kunnen ook Kom maar, Giel. Kom maar van zijn. Die gaat een eh, paar gedichten voordragen uit het nou, werk. ik hoef geloof helemaal niks meer te zeggen, jongens. Ja, sorry, ik het zo niet. Ik krijg het koud, dus we moeten een beetje tempo in de zaak. Ja, die mag ook, maar ik, moet, ik moet zoveel dingen moest ik in een uur doen. Ik werd helemaal gek, weet je hoeveel stress ik heb gehad. Dus ik, ik ga het gewoon even eh, inkoppen dit. En dan doen ze het dus, wel. Eh, Giel gaat zo twee gedichten of drie of vier gedichten van mijn vader voordragen. En dan heb ik ook nog een ander aanvullend talent, dat is Ilona. En die zou dan eigenlijk eerst die minuten doen. Maar ja, de soundcheck is, is nu eigenlijk. Dus het is een beetje veel. Dus dan weten jullie wat jullie nog... En dan heb ik nog zes nummers heel hard geoefend. En dat moet allemaal in een uur. Dus... Nou, is zo. Is, ik vind het geweldig leuk om hier te staan natuurlijk. Dankjewel. Dus mag jij weer wat zeggen, Yvonne? Nou, dankjewel zeg. En mag het iets... Nou, jouw zo'n goede speech, ik denk, ik hoef bijna niks meer te zeggen. Ja, heb wel lekker is. Ik heb hier naartoe geleefd. Ik ben vol adrenaline, jongen. Ja, oké. Oké, oké, oké. Nou ja, alles wat ik wil zeggen heeft zij al gezegd. Dus het maakt het voor mij een stuk makkelijker gelukkig. Om, eh, ik denk dat we dan zomaar eh, de, kat, de nee, uh, de de gaan overhandigen aan Kato. En Kato heeft ook nog een jong, jong, aanstormend talent bij zich. En die zal uh, zo Diana eh, aan jullie voorstellen. Nu komt het moment. Ik heb dat, heb dat ding, ik heb die trofee. Waar is de trofee? De trofee is gewoon in mijn zak. Hier. Nee, maar. Dit is zijn trofeetje. Ik ga hem nu geven. Kom maar even hier, Kato. Nu ben ik even de baas, hè? Voordat eh. we trouwens weg waren, ga ik hem aan je geven. Eh, het is mij een eer, en dat is ook voor Ruigoort. Kijk, Ruigoort, ze hebben mij vaak gevraagd... waarom krijgt bijvoorbeeld Anja Welwijk niet een trofee? En, en dan zeg ik, eh, heeft zoveel voor het dorp gedaan, net als Kato, ik zei nee, want ze heeft een atelier hier. En mensen die een atelier hebben, kunnen de Ruigo trofee niet krijgen. Maar, dat is heel erg jammer. Ik heb wel eens overwogen om de trofee, eigenlijk één trofee aan het hele dorp te geven. Dat doen we misschien als, als de Ruigo 100 jaar bestaat. Oké? Nou, nu, nu, nu, nu komt het moment Supra. Mooi, hè? Gelukkig niet groot. Ik dacht zo'n grote hoef je kan er niet meenemen. Nee, nee, nee. Dank jullie wel. Maak ons raar. Maak nog gratis. Bas. Ja, met eigenlijk voor alles wat je gedaan hebt, vind ik het bedankt voor je gehoord en voor de mensheid. Ja, en dan is eh, een van de, eh, eh, van de giften die horen bij de Ruighoort trofee is dat de nieuwe trofeehouder, nieuwe trofeehouder een jong aanstormend talent mag uitkiezen om het voorprogramma te zijn. En Cato heeft gekozen voor Ilona Jacoba Westerik. En Ilona Jacoba Westerik die doet zojuist een uh, eh, Zuidwesterop. Oh, en dat is niet zomaar, want zij is eh, een scheepsvrouw. Ze is geboren uit, uh, uit generatie schippers. En ze heeft haar jeugd dus doorgebracht op een schip. Ze is naar de schipperschool geweest. Het burengerucht bestond uit het geluid van golven. En aan wal zag zij dat wat een nieuw lied kon worden en alles kon opgenomen worden en groter worden, zoals op de rivier naar zee gaat. Het weer is er helemaal naar. Hier hebben we Ilona, Jacoba, Westrik. mijn oma. En het heet Vrouw te En ik heb Charles uitgenodigd om de golven na te bootsen. Charles mag wel iets harder. Charles mag harder. Als, als wilde paarden die klotsen tegen de voorkant van het schip. Als het water tegen de middag in vloed komt, wordt het roer gewend. aanrollende golf. auf gedacht om die arme kinderen nog even te bellen? Die hebben we al beter. Jammer voor ze. Dus dit is uh, Giel, die gaat gedichten van mijn vader voordragen. Mijn vader die in de hemel zijt. En dit is het boek, laat even zien Giel. Mijn vader was echt een hele leuke, hele grappige man. En, eh, en ook heel verdrietig, maar ook heel grappig en heel... Hij kon heel goed tekenen, mama? En hij kan ook heel goed toneel spelen en zingen. En, eh, het is jammer dat hij er niet meer is. En hij schreef dus ook gedichten. En ehm, hij hield niet van carnaval, maar toch deed hij het. Wij vechten met de elementen. Hij moet die bladeren omslaan en bij de microfoon staan. Dus... Ehm, altijd, altijd maar weer te moeten zwijgen, omdat men geen fluitende vogel is. Geen loeiende koe, geen hinnikend paard, geen zoemende bij, of van welke aard en klank gij beesten weet te zijn, in bos en wei, in lucht, op land, gebekt, gesnaveld, of welke mond de Heere God hen toestond te dragen, ook maar vragend. Altijd maar weer te moeten zwijgen, omdat men vragend vragend, geen koe, geen paard, geen vogel is, maar vertolker van een gemis aan wat men zijnde nog niet is, aan wat wij zijnde nog niet zijn, op weg tussen het water en de wijnen. Dit Wij reden s'avonds op de dijk. Het licht scheen vals door de ruit. Wit en verblindend scheen het wit. Soms bij een bocht nam het de wijk. Ik dacht, het is God die mij bevrijdt. Om het meisje dat naast mij rijdt. Verblindend wil hij zijn, verblinderder nog dan dit meisje. Maar toen wij terugkeerden langs de dijk en het zonlicht van achteren ons bescheen, schoot deze gedachte door mij heen. Het is God die naast mij rijdt. Het is God die ons beschijnt, terwijl hij achter de rivier verschijnt. Onze schouders. God, gij zijt bocht en stuur en ons beiden in dit uur. Maak de schelp van je oor tot een wiegje voor dit gedicht. Ontvang het blij. Laat het klinken en in het veilige broze weefsel zacht bezinken. Zwaluwen strijken niet sierlijker neer op de goot van een oude boerderij dan de lok van je voorhoofd naar opzij op de rand van je rechteroor. En in de schelp van je oor komen alle wegen van het heelal bijeen en alle melkwegstelsels in haar witheid als ik erin fluister, zoals wanneer het vriest en men slechts het stapelen van vlokken hoort, dat deze schelp mij zo bekoort. Nog eentje. nog eentje. Nu rust mijn hand alweer boven het maagdelijk papier, als een sperwer die staat in de lucht om neer te duiken in snelle vlucht, doodbrengen aan een argeloos dier. Ieder woord dat ik schrijf is een prooi die sterft terwijl het wordt. En al het onzegbare dat met klank zit omgord, geeft minder aanzijn aan wat meer was. Zo verbrandt mijn vuren tong, al het zijnde slechts tot as. Mijn zwijgen spreekt zo voller dan wanneer ik mijn zwijgen verspreek. Maar om te zwijgen moet ik spreken, want men zwijgt nooit alleen. En mannen zonder vrouwen zijn er geen. Mag ik dan bezingen het kleine meisje Hendrikje Vaandrig door haar te verzwijgen, terwijl ik haar uitspreek en over haar te spreken terwijl ik zwijg en met zachte twijgen van woorden een nestje voor haar vlechten, dat haar helaas toch zal breken acht dierbare vriend haar verwoorden zou betekenen het meisje vermoorden. Maar hebt gij niet in kinderentuin tuin of in een huis of op het kantoor onlangs of lang geleden aan haar lipjes uw liefde beleden? Dank u wel. Die gedichten staan dus in dit boek en er zijn ook heel veel tekeningen in. Dat is mijn moeder, die daar gaat nog eens staan, mama. Jullie kunnen dat boek dan bij haar inkijken. En ik ga ook vragen aan Marcia of ze het boek dus dan in het Schierhuis wil leggen. Of misschien... Eh. En ik ga proberen een expositie van mijn vaders werk hier voor elkaar te boksen. Maar dat kost altijd wat eh, moeite nog. Dus. Maar dankjewel Giel, echt heel mooi gedaan. Alright. Dan zijn we nu toe aan een... Eh, oh, kijk uit jongen. Hij... Ja. Ja. Oké okay, dan. Doe die trui toch maar even uit. Hè? Ja, tuurlijk. Uit, uit. Oké, het volgende nummer heet Allemaal Woorden. Het is wel hardcore dit jongens. here. Even introotje inkomen jongens. Moeten nog een beetje wennen. zeg ik hou van je man. Ik zeg dat blauw staat je goed. Ik zeg die tuin van ons bloeit en ik ben door jou geboeid. Ik heb soms krachten gesnoeid, maar moet je kijken hoe het groeit. Ik zeg mijn wereld is mooi. Ik zeg doe mij maar een droom. Ik zeg, doe mij maar een reis en een stevige huis. Ik bevind me op glad ijs en ik raak heel snel van de wijs. Allemaal woorden, allemaal woorden, allemaal woorden die het licht zien. Allemaal woorden, allemaal woorden, allemaal woorden die het licht zien. Allemaal woorden, allemaal woorden die allemaal woorden die het licht zien. Allemaal woorden, allemaal woorden, allemaal woorden die het licht zien. Ik zing, ik rijd op een paard. Ik zing, ik zwier door de lucht. Ik zing, ik zit op een wagen en ik heb zoveel vragen, zoveel dagen om behagen. Ja, het iets blijft maar knagen. Allemaal woorden, allemaal woorden. Allemaal woorden die het licht zien. Allemaal woorden, allemaal woorden, allemaal woorden die het licht zien. Allemaal woorden, allemaal woorden, allemaal woorden die het licht zien. Iedereen. Allemaal woorden, allemaal woorden, allemaal woorden die het licht zien. Afgelopen, afgelopen, yeah. the native number one. huis of je kruipt door de supermarkt. Je sluit door de supermarkt en alle lage schappen. Of het knalt in je kop en je komt er niet uit. Je komt er niet uit, je wil het maar niet snappen. Dans stomme gans, dans, dans stomme gans. Dit is je leven, dit is je kans. Dans domme gans, dans, dans domme gans. Doe niet zo moeilijk, dans. Je rot in je nest en je voelt je niet best. Heel je leven verpest. Oh, je kan jezelf verschieten. Je zit daar maar mooi in die prachtige kooi. Met die protserige verentooi. Niet te genieten. Au, bakkenbouw, au, au, pauw. Geef ons je veren, doe niet zo flauw. Au, bakkenbouw, au, au, pakkenpauw. Samen is mooier, wauw. Vlieg op, huppel, huppel, vlieg op, huppel, huppel tijd voor nieuwe gronden. Op huppel, huppel, vlieg op huppel, Wij zijn instinctief verbonden. Als je huilt als een wolf of je klaagt als een kat. Echt, je hebt het gehad. Er valt niets meer te verliezen. Of je stinkt als een zwijn naar je eigen chagrijn. Dat is echt niet fijn. Maar je hebt wel wat te kiezen. Doe, domme koe, doe, doe, domme koe. Malen is lastig, malen maakt moe. Doe, domme koe, doe, doe. huppel, vliegel, huppel, huppel. Het is tijd voor nieuwe gronden. Op huppel, huppel, vliegel, huppel, huppel. Wij zijn instinctief verbonden. Hey zeg je dan? Ah. Zo, het volgende nummer heet... Ik voel de liefde in mij door jou. Dat is een meezinger. Ik voel de liefde in mij door jou. Voel ik de liefde in mij voor jou. Voel je de liefde door jou? Voel ik mijn liefde. Heb je? Dus ja, jullie hebben nog een paar. Het komt pas na een tijdje dat refrein dus. Ik denk dus dat straks in de kerk. Ik ben al even wakker. Ik kon vannacht niet slapen. Nu droom ik overdag en hoop dat ik je zie. Je bent voor mij het einde. We zijn pas net begonnen. We waren al dansen. Voelde het welkom te heten. Want welkom ben je toch wel. aandacht en alvast een applaus voor Naomi Hi. Is dat van nu? This is in loving memory of Groovy Irvy Baby, my hippie daddy. Few poems. <laughs> All right, here we go. There is nothing you need do, but let this poem gladden you. Our newborn future starts right here. Let it still thought's chattering voice, because in truth, there is no choice. Let your treacherous hopes dissolve, let the wheel of life revolve. Let your tensions unwind, let the clear light fill your mind. Let your humor drown your hate and despair evaporate. Let your cold ambitions die. Let your love take wing and fly. Oké, okay, deze is uh, denk ik mijn uh, lievelings op het moment. The Joker. I am the sand in the well oiled machine. I am the mouse in the attic. When deceit and despair are broadcast everywhere, I am the crackle of static. I am the still small voice within, the murmur of crowds in the distance the crescendo that heralds an urban disturbance, the mutter of stubborn resistance. I am the flaw in the pattern, provoking this profound disappointment. I'm the cloud in the sky, the mote in the eye, the fly in the flagon of ointment. I'm the unforeseen twist in the tale. I'm the ghost in the garden. When the firing squad stands with their guns in their hands, I'm the last minute pardon. I'm the book back to front on the rack. I'm the horse that won't keep to the track. I'm the student who hides in the back. The joker unique in the pack. I am the hairline crack in the dam, the impediment that torpedoes the plan. I am the drug cult that scuttled Vietnam. I am that I am that I am. Okay, uh, here's If Pigs Could Fly. Scotland Yard would be an airport. If pigs could fly, then cigarettes would satisfy. If sheep could knit and sew. Geen idee wat die allemaal kregen. Geen idee wat die allemaal doen. maak een lied voor de mensen. Voor hun woede en hun wanhoop hun mensen. Over zeer dubieuze tendensen. Want wie wat waar is het toneel? Wie wat waar is het toneel? Wie wat waar is het toneel? kom maar met je trekken, met je trekken naar de dam. Kom maar lekker, lekker met je trekken naar de dam. Kom maar met je trekken, met je trekken naar de dam. Kom maar lekker, lekker, oh ik wou dat je kwam. Kom maar met je trekken, met je trekken naar de dam. hebben ons erheen geslagen. Het eerste optreden in de wind met de geweldige Riet van Dorst, Arjen Dijkstra, Chris Korsten, Janne Rent, Bodo de bovenzanger. Ilona Westek, Matti Ros, Julie Sjouker en Brankas Gondjuan in de Nederlandse. Dank jullie wel.